Michel Koenen met het NOS-journaal. In het noorden van Tanzania zijn zeker 47 mensen om het leven gekomen... door zware overstromingen en aardverschuivingen. Ook raakten 80 mensen gewond. Huizen en infrastructuur zijn zwaar beschadigd. Honderdduizenden mensen hebben geen huis meer. De president heeft het leger ingezet om te helpen bij reddingsacties. In Tanzania zijn regelmatig overstromingen. Dit jaar zijn er al in meerdere landen in Oost-Afrika zwaar getroffen door overstromingen en modderstromen. Die houden allemaal verband met weerfenomeen El Niño. Het Israëlische leger voert nu grondaanvallen uit in de hele Gazastrook, zegt een woordvoerder. Aanvankelijk richtte het leger zich op het noorden van Gaza. In het begin van de oorlog riep Israël Gazanen dan ook op om naar het zuiden te gaan. Maar de afgelopen dagen verspreidt het leger ook flyers in het zuiden. En Palestijnen in en rondom de stad Gaan Yunis worden opgeroepen om daar te vertrekken. Volgens Israël houden leiders van Hamas zich inmiddels in het zuiden op en worden de aanvallen daar opgeschroefd. Houthi-rebellen uit Jemen hebben drie commerciële schepen op de Rode Zee onder vuur genomen. Dat zegt het Amerikaanse leger. Eén schip zou aanzienlijke schade hebben. volgens de rebellen hebben de schepen Israëlische eigenaren en zijn ze daarom doelwit. En de Houthis steunen de Palestijnen in de oorlog met Israël. En deze nacht is een eh, begin gemaakt met herstelwerkzaamheden aan het spoor in Zeeland. Het spoor is op meerdere plekken verzakt door de zware regenval van afgelopen tijd. En ProRail eh, verwacht enkele weken nodig te hebben. om de overlast zoveel mogelijk te beperken vinden de werkzaamheden in de nacht plaats. Het weer, de sneeuw die trekt langzaam naar het noorden. Er kan eh, vooral in het noorden ook wat blijven liggen. In de rest van het land is het natte sneeuw, die smelt. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag is het bewolkt en is er een mix van regen en natte sneeuw.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 And I've got I hear you? Never again will I miss you. Never again will I fall to you. Never. song that makes you Everybody move your feet to the rhythm Zandvoort, op 106.9 FM sipping on six. I'ma make make it fit.